Aan de enquête werkten ruim 4000 werknemers mee uit onder meer ziekenhuizen en de thuiszorg. Bijna twee derde van de ondervraagden verwacht dat binnen vier jaar de kwaliteit van de zorg afneemt. Belangrijkste redenen zijn volgens de ondervraagden de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en te weinig geld. Verder heeft bijna de helft van het personeel elke maand wel eens met agressie te maken. Het gaat dan vooral om verbaal geweld. In de zorg werken nu in totaal 1,1 miljoen mensen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker drie doden gevallen. Aanvankelijk werd gemeld dat een bomauto op een NAVO-convooi was ingereden en dat er twintig doden waren, maar dat bericht werd later ingetrokken. In de buurt van de aanslag reed wel een NAVO-convooi, maar dat was niet het doelwit. De slachtoffers van de aanslag zijn inwoners van Kabul. Tientallen mensen raakten bij de bomexplosie gewond. De privégegevens van bijna 170.000 mensen die via een bepaalde website een OV-chipkaart hebben aangevraagd, zijn enige tijd voor iedereen te lezen geweest. Dat kwam door een beveiligingslek in de website ervaarhetov.nl. De website is van de provincie Gelderland. De provincie erkent de fout en heeft de site uit de lucht gehaald. Het aantal illegale werknemers is vorig jaar gestegen. Twee jaar lang was er een daling, maar in 2009 groeide het aantal illegale arbeiders met een kwart tot 2500. Bijna een derde van de illegale kwam uit Bulgarije of Roemenië. Volgens de arbeidsinspectie neemt vooral in de bouw de illegale arbeid sterk toe. Bedrijven zouden vanwege de crisis goedkope krachten willen inhuren. Het weer zonnig, vanmiddag stapelwolken en een enkele bui.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 He taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. And we made our love on the land. drums begin to fade. al 20 jaar een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. met mijn ogen dicht.